Kees Groot met het NOS-journaal. Ouders van Tristan van der Vlis, de schutter in Alphen aan de Rijn, vinden dat hun zoon veel te laat medicatie heeft gekregen van hulpverleners. Ze schrijven dat in een brief die vandaag naar voren kwam in een hoorzitting in de Tweede Kamer. De ouders schrijven dat behandelaars hen aanvankelijk niet serieus namen. Hun zoon zou daardoor veel te laat antidepressiva en antipsychotica hebben gekregen. De ouders zijn ervan overtuigd dat hij bereid was medicijnen te gebruiken. In de hoorzitting kwam ook naar voren dat de Nederlandse Schuttersassociatie 12 meldingen heeft gekregen van mensen die zich zorgen maken over iemands wapenvergunning. Drie mensen zijn erop uit de vereniging gezet. Een aantal meldingen wordt nog onderzocht. De nieuwe premier van Italië, Monti, heeft bij een eerste stemming in de Senaat steun gekregen. 281 senatoren schaarden zich eh, achter hem, 25 stemden tegen. Morgen is het de beurt aan het Italiaanse lagerhuis. Monti beloofde eerder op de dag de noodzakelijke hervormingen strikt maar eerlijk door te voeren. Hij wilde de grote verschillen in de pensioenen aanpassen en ervoor zorgen dat de Italianen minder makkelijk de belasting ontduiken. In diverse steden gingen studenten de straat op om te protesteren tegen wat ze noemen de bankiersregering. In Milaan kwam het daarbij tot ongeregeldheden. Er komen definitief geen grote georganiseerde feesten in Amsterdam op Koninginnedag. De voltallige gemeenteraad steunt burgemeester Van der Laan die deze maand besloot dat koningin de dag een ander karakter moet krijgen. Grote feesten, zoals die van Radio 538 op het Museumplein, veroorzaken volgens Van der Laan te veel overlast. Vanmiddag bood 538 Van der Laan een petitie aan met 6000 handtekeningen, maar dat heeft dus niet geholpen. De radiozender kan wel terecht bij de RAI of de Arena. Ook Utrecht, Den Haag en Almere hebben interesse getoond. Het weer vannacht op veel plaatsen mist bij 2 tot 6 graden. Morgen overheerst de bewolking en wordt het maximaal 11 graden. In het weekend wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en is er weinig wind.